De explosies volgden kort op elkaar in de ochtendspits vlakbij de Groene Zone, het streng beveiligde bestuurscentrum van de Iraakse hoofdstad. Wie er verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar de aanslag op een Amerikaans vliegtuig boven het Schotse plaatsje Lockerbie wordt heropend. Voor de aanslag in 1988, waarbij 270 mensen omkwamen, is een voormalige Libische geheim agent tot levenslang veroordeeld. Het Schotse Openbaar Ministerie denkt dat er meer mensen achter de aanslag zitten en hoopt nieuwe bewijzen te vinden. In de Caucasus is de mensenrechtenactivist Max Sharip Aushev door onbekenden doodgeschoten. Zijn auto werd doorzeefd met kogels. Aushev is de derde mensenrechtenactivist die in de afgelopen drie maanden in de regio is vermoord. Hij stelde op zijn website de wetteloosheid bij de regionale overheid aan de orde. Het gebied wordt geplaagd door ontvoeringen en moorden. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia heeft voor morgen en dinsdag 440 vluchten geschrapt vanwege een staking. De bonden eisen een loonsverhoging voor het cabinepersoneel, maar de Iberia-directie weigert daarop in te gaan. Vooral binnenlandse vluchten worden getroffen, maar ook tientallen vluchten van Iberia op transatlantische en Europese bestemmingen, waaronder Amsterdam, gaan niet door. In de eredivisie heeft Ajax in Alkmaar met 4-2 van AZ gewonnen. AZ ging de rust in met een 1-0 voorsprong, maar in de tweede helft scoorde Ajax vier keer achter elkaar. Door de nederlaag is kampioen AZ naar de achtste plaats gezakt. Koploper Twente maakte geen fout en won met 4-0 van Groningen. In de start van de eredivisie versloeg Willem II Heerenveen met 4-1. Het weer, geregeld zon, maar ook een enkele bui. In de loop van de nacht gaat het in het noorden hard waaien.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 Dag. Lekker vakantie gehad. Ja, heerlijk. Ja, je bent ook bruin geworden. Gert Verdemme. <laughs> een, beetje, een beetje misselijk van. Ja. Oké. Goed, uh, een, eh, een, van de mooiste nummers eh, in mijn ogen die uh, ooit geschreven is. Dust in the Wind. Een, een hit van het album Point of No Return. En dan een No gespeeld als K-N-O-W Return uit 1977 van de band Kansas. Heel lekker rustig. Ook. Ja, ja ja, ja, lekker man. Lekker man, vet man. Fit man. <laughs> nou, nou we gaan nog een een, naar zo'n heel mooi nummer toe. Eh, eh, en ik wil nog even zeggen dat we vanavond eh, ehm, eigenlijk alleen maar ballads gaan draaien. Uh, rock ballads en, en andere ballads uit de pophistorie. En het volgende nummer dat wij voor u gaan draaien, dat is van Don McLean. Ja, en die is misschien wel het meest bekend geworden eh, door zijn nummer American Pie. Maar ook Vincent, eh, nummer van, eh, over de Nederlandse schilder Vincent van Gogh mag er zijn.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 The ragged men in ragged clothes silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free they would not listen, they're not listening still.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 Senior citizens wish they were young cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. nummer, Ja, heerlijk. Rustig. Het is, eh, het is eh, eh, ja, op een andere manier bekend. Dit is het origineel uit de 60 jaren. Een van de grootste hits van de Moody Blues. En een Britse band die nog meer hits had als Tuesday Afternoon, Ride My Seesaw. En later in de 70 jaren Question, I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band. En ook in de 80 jaren hebben ze nog hits gescoord als I Know You're Out There Somewhere en Your Wildest Dreams. Zo. Dus een, eh, echt een veelzijdig, eh, veelzijdige groep. Een andere ballad dat eh, bij de meeste mensen heel prettig in het gehoor ligt... is uh, Scarborough Fair van Simon Carfunkel uit 1968. ghastly sage rose. strands and polishes a pen. She'll be a true love of mine. Tell her to it in a sickle mill of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary. tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. even mijn mond dicht. House of the Rising Sun. In een versie eh, van eh, The Animals 1964. Maar het is al een heel oud nummer. Het werd eerder uitgebracht door Joan Baez in 1960, Nina Simone in 1961 en Bob Dylan in 62. En het was eh, eerder nog in 1928 al opgenomen door Texas Alexander in een blues versie. En als blues door Woody Guthrie in 1940. En eh, eh, een deel van de tekst die gaan terug tot de 18e eeuw. Zo. En, ja, en de melodie, ze zijn afgeleid van de 18e of zelfs 17e eeuws Engels volknummer. Het is eh, waarschijnlijk honderden keer gecoverd. En de bekendste versie, het brein achter deze bekendste versie is uh, volkszanger Dave van Ronk. Dave van Ronk, whatever. En Bob Dylan koffende het nummer van hem en nam het op in 1962. En daardoor kon Van Ronk het niet meer spelen. En daarna namen het Animals het op. En dan kon Dylan het niet meer spelen. Enfin, er, is, er eh, moet je maar eens opzoeken op eh, Google eh, House of the Rising Sun. Ontzettend veel over dit nummer gedaan. En het schijnt zelfs zo te zijn dat het nummer... gaat over iemand die zijn, zijn of haar leven vergroot in een gebouw van die naam. En dat is dan hoogstwaarschijnlijk een gevangenis of een bordeel. Zo, oké. Eh, de term Rising Sun wordt vaker gebruikt in traditionele Amerikaanse Engelse volkliederen en was tersluikse een verwijzing naar bordelen. In sommige versies van het nummer is Hopers een man en in andere een vrouw. Kijk u meer op, eh, op uh, Wikipedia. Wikipedia.nl En daar staat ontzettend veel over dit nummer. En dat is ontzettend interessant, denk ik. Donovan. Ja. Phillips. Leach beter bekend onder de, de naam. Donovan eh, was een eh, Schotse eh, singer-songwriter die een heel mooi nummer heeft geschreven in 1968 van zijn album Hurdy-Gurdy Man. En een hit daarvan was Jennifer Juniper. En dat was gedeeltelijk dan een Franse tekst aan verbonden. Luister u maar naar Jennifer Juniper. of hair of golden flags. Jennifer, Juniper, longs for watching she Do you like her? Yes, I do, sir. Would you love her? Yes, I would, sir. What you when Jennifer, my love? Jennifer, Juniper. Jennifer, Juniper. Transit Authority, zo heette ze oorspronkelijk. En ze zijn eigenlijk eh, beter bekend geworden onder de naam eh, Chicago. En dat had te maken met het feit dat eh, de eerste, het eerste album dat ze opnamen... en dat heette Chicago Transit Authority... door het oorspronkelijke Chicago Transit Authority... en dat was mhm. dan de, het openbaar vervoer in Chicago... Ehm, eh, niet geaccepteerd werd. En daardoor werd de naam van de band ingekort tot simpel Chicago. <clears throat> Pardon. En daarna heeft men nog 31 albums opgenomen. En allemaal onder de nummer, onder de Chicago. Mhm. En dan eh, het volgende nummer uit eh, de Romeinse cijfers. Dus als je oh. hebt het over Chicago 11, dan heb je X, i, weet je wel, X1 enzovoort. 32 eh, stuks totaal. En eh, hun eh, grootste hit was dan If You Leave Me Now. En dat is een nummer uit, dan moet ik het eventjes gauw opsnorren, 1976. 76, ja. Tenminste, oh, hey, dan mag ik hem eigenlijk niet draaien. Ah ja. Nou, voor een keertje dan. Voor een keer. Goed, oké. Okay. volgende keer als je het nog een keer doet, krijg je billenkoek. Oh, oh ja. Maar ik heb hier staan, Chicago, You Leave me nou, 1974. heel raar. Heel raar. Goed, ja, waar gaan we nu luisteren? Ja, we gaan naar eh, Boston. Eh, eh, niet de stad Boston, was me waar. Maar de Amerikaanse rockband Boston. En die hebben hun grootste hits in de jaren 70 en 80 gevierd. Wij hebben voor u uitgezocht More and Feeling uit 1975. die waren dat, Daan. Ja, lekker hoor. En, eh, Amerikaans moet je mij horen. Dus, <laughs> nou, maar goed dat ze niet kunnen verstaan wat ik zeg. zeg. Want het is natuurlijk een Britse... Eh, eh, groep uit de jaren 60 die, ja, men zegt dat zij vernoemd zijn naar Buddy Holly. Vandaar de hollies. Maar ook anderen zeggen weer dat zij vernoemd zijn naar de kerstversieringen in een bepaalde club. De club The Oasis, waar zij in 1962 in december hun eerste optreden gaven. Ze hadden nog geen naam. En naar eh, na aanleiding van de kerstversiering in de kleedkamer, mhm. waar eh, veel hulst hing. En dat is, schijnt in het Engels holly te zijn. Hebben ze dus zich de Hollies genoemd. Nou ja, wat er van waar is, zal me eigenlijk een beetje worst zijn. Ze hebben gewoon ontzettend lekkere muziek gemaakt. Eh, voornamelijk het meerstemmige, harmonieuze zang. En eh, ze werden daarin eh, geïnspireerd door de Everly Brothers. Ten cc jawel. In 1972 ook weer een Britse rockgroep opgevormd. uit Eric Stewart, Lol Cream, Graham Goldman en Kevin Godley. En zij hebben ook een heel mooi, eh, mooie ballad geschreven uit 1975, eh, I'm Not In Love. Child in Time. Een van de bekendste eh, ballads uit de, de hard rock, progressieve, progressieve rock eh, hoek. En natuurlijk is dat van eh, Deep Purple. Het is afkomstig van het album Deep Purple Rock uit 1970. Mhm. En het heeft altijd heel hoog gescoord in allerlei hitlijsten. Maar Daan, het zit er weer bijna op. Bijna. We gaan in ieder geval... Denk twee Sowieso dit volgende nummer gaan we draaien. Ja. En dan kijken we daarna wel wat er gebeurt. En het volgende nummer is eh, van Rod Stewart, Maggie May uit 1973. Ja, mijn foutje, denk ik. Want het is natuurlijk Nazareth Lovers 1974. Eh, van ZFM. Via de kabel op 104.5.